Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Schultz van Verkeer geeft de NS ruim 300 miljoen euro... om de hoge snelheidslijn te redden. En ze laat ook gewone intercities toe op de lijn tussen Amsterdam en België... die zo rendabel moet worden. De hoge snelheidslijn, die wordt geëxploiteerd door de NS en de KLM... leidt grote verliezen, mede doordat het aantal passagiers zwaar tegenvalt. Een faillissement zou de staat 2 miljard euro kosten... Afgesproken is nu dat de KLM zich terugtrekt uit het project... en dat de NS het spoor beter gaat benutten. De minister overlegt nog met NS over de nieuwe aanpak. De voorstellen voor de hoge snelheidslijn komen morgen aan de orde in de ministerraad. In een gevangenis in de Belgische provincie Namen zijn gedetineerden massaal in opstand gekomen. Zo'n 150 gevangenen in Anden weigerden gisteravond na een activiteit terug te gaan naar hun cel. Waarom is onduidelijk. Ze hielden zes van de twaalf vleugels van het cellencomplex bezet en stichtte op verschillende plaatsen brandjes. De opstand werd na een paar uur beëindigd door de politie. Niemand raakte gewond, maar volgens de Belgische brandweer is de schade in de gevangenis aanzienlijk. De Arabische Liga geeft Syrië nog drie dagen om te stoppen met het geweld tegen de eigen bevolking. Gebeurt dat niet, dan volgen mogelijk sancties. Dat hebben vertegenwoordigers van de Liga besloten op een bijeenkomst in Marokko. Ze eisen verder onder meer dat Syrië internationale waarnemers toelaat en dat het leger zich terugtrekt uit de steden. De dreiging met sancties is zeer ongebruikelijk voor de Arabische Liga. Mogelijk willen de lidstaten voorkomen dat de NAVO ingrijpt, zoals in Libië is gebeurd. Het weer, helder en op de meeste plaatsen een paar graden vorst. Op- en afritten en bruggen kunnen glad zijn, ook is er kans op mist.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 want ook hij heeft aangekondigd dat hij weer eh, de bühne opgaat met zijn gitaar... en een ehm, persoonlijk concert zou geven zonder uitgebreide bands... maar wel met zijn bekende successen Sting. U hoort hem hier uit 2006 eh, met A eh, Brand New Day. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Nacht ging anders de vader op Radio 1. Nog één uur te gaan waarin we smeten met prijzen. Een VARA CD-pakket. Nou, dat kan niet op, kan niet op. Sinterklaas is langsgekomen inderdaad. Daar heeft het eh, ongetwijfeld mee te maken. Ik heb voor je in de aanbieding een eh, dubbel CD. De Wereld Draait Door Recordings. Plus een Kinderen voor Kinderen CD. En wat je ervoor moet doen, je krijgt straks een opgave van me. En... Eh, blijf luisteren in ieder geval van wat die opgave is. Verder hebben we nog eigen opnamen klaar liggen uit het uh, eh, Roemreken Vaderarchief. Onder andere eentje van uh, Willem. Maar ik neem je eerst mee terug naar het verleden. Enerzijds en anderzijds ook naar eh, vanavond. Want vanavond zal er een optreden zijn in Arnhem.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 De komende week nog optredens in Zoetermeer, Enschede, Heerlen, Dixmeude. En dat is dan in Vlaanderen en in Haarlem. Fisher Z en So Long, dat is wat je hoorde. Whalen, die had vorige week, die hadden we hier vorige week als... CD met een eh, kans om die cd te winnen. After is de titel van uh, zijn meest recente cd. En op die cd vind je een nummer, de Escapist. En eh, ik vroeg je vorige week, Waylon heeft ooit meegedaan aan een talentjacht een aantal jaren geleden. En er zijn een heleboel talentenjachten tegenwoordig op de televisie. Je kan ze niet meer uit elkaar houden, maar ik wilde de naam weten van de talentenjacht... waar hij destijds aan mee had gedaan. En dat was dan Holland's Got Talent. Ik bedoel, maar degene die dat eh, goed had geraden... het waren meerdere die het goed hadden geraden... maar degene die dan uiteindelijk met eh, de cd uh, eh, daarvan door is gegaan... dat is Klaas Keizer en die woont in Sant Anna-parochie. Toen zoiets van, waar ligt dat ook alweer? Ja, dus even googelen, Google Maps en zo. sint Anna-parochie, dat ligt aan de Waddenzee, <laughs> op, op Fries grondgebied. de cd komt naar hem toe van uh, Jort hier de escapist, maar dan de uitvoering... zoals die laatst plaatsvond in het ochtendprogramma van Giel Whalen. gotta move on. No way i am wait another day. Tired of sleeping alone, babe. We meet like the song, like this at the dark end of the street. Tired of hiding love. So bring out, I ain't tripping. Ask yourself, is a life worth giving? When you're under the spell. All this time, all you got to show is broken heart and tears on a pillow. He never treated you right, babe.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 Escapist in de versies als je hem niet zal vinden op eh, het album After All. Want de versie die ik je niet hoor, die is uh, eind september gemaakt, 29 om precies te zijn. In het eh, ochtendprogramma van Vriend Giel op 3FM. Whalen, The Escapist en de cd die vorige week in de aanbieding was om daar uh, mee vandoor te gaan. Die is dus naar Klaas Keizer in sint anna gegaan. Straks dan laat ik je een nummer horen uit de CD De Wereld Draait Door Recordings. Dan hoor je de stem van Jacqueline Govert met eh, een liedje van... Dat mag jij dan eh, <laughs> gaan ontdekken. Het liedje dat Jacqueline dan gaat zingen... dat heet eh, September in 1963. A Saturday in 1963. En dan mag jij in ieder geval gaan vertellen wie het origineel daarvan ooit gezongen heeft. Nou, zover zijn we nog niet. Eh, je kan er in ieder geval alvast over na gaan denken... en het misschien gaan eh, googlen en surfen, et cetera. Ik neem u wel eens even mee naar België. We hebben al een hoop Belgische muziek gedraaid de afgelopen nacht. En wat je nu gaat horen, dat komt uit de jaren 60, 1968 om precies te zijn. De band The Pebbles. natuurlijk moeten we nog wel eens even een uh, grammofoonplaat uit de kast halen. <laughs> Dat is niet zo'n probleem om een pick-up uit de kast te halen. maar we hebben hier een goede technicus die daar eh, heel handig in is. Die heeft eh, de naalden geslepen en de draaitafels gesmeerd. En zo kon je dan nog een keer luisteren naar Van Vinyl Seven Horses in the Sky... met een Belgische band, The Pebbles. In 1968 haalde dat de hitparade. Horses, dat is te vinden op Land. En dat is een nieuwe cd van Frederik Spicht, de Radio 1 cd van deze week. galloping wild horses, horses, horses, galloping wild, wild horses. up is te vinden op een uh, nieuwe Engelstalige cd van eh, Frederik Spicht. Die zat ooit bij I've Got The Bullets. Dat was een popcornbandje. Uh, vader vertelt niet echt over de jaren 80 en over Hilversum 3. Eh, toen. Ja, wat was de popcorn nu ik het er toch over heb? Dat was een programma op uh, Vare Hilversum 3 op de dinsdagmiddag. En één keer in de week was er een beginnende band. En die mocht dan in de Vara Studio een opname komen maken. Wat toen nog heel bijzonder was, want dat was verder onbetaalbaar. En die opname, het ging dan om een paar songs die ze maakten. Die werden dan s'avonds uitgezonden. En een van die songs die werd overdag een paar keer herhaald. En I've Got The Bullets was zo'n band. En in de middel... Eh, dat was dan een van de nummers die dan overdag een paar keer gedraaid werd. En er werd dan uiteindelijk eh, nog een hit ook voor Frederik Spicht en I've Got The Bullet. Je hoorde hier dan in ieder geval eh, de zangeres met uh, Horses, wat te vinden is op uh, Land, de meest recente cd van Frederik Spicht. Nou, ik had het al eerder over eh, Jacqueline Grovaert. die een liedje heeft gezongen onlangs in De Wereld Draait Door Recordings. De juiste titel is On Saturday Afternoons in 1963... Van wie is het origineel? Als je dat weet, dan mag je dat mailen naar de nacht klinkt anders. En dan maak je kans op eh, die dubbel cd met De Wereld Draait Door erop. Plus een Kinderen voor Kinderen cd. Maar dan wil ik ook van je weten, wat ga je doen met die Kinderen voor Kinderen cd? <laughs> Eerst maar even luisteren naar Jacqueline. Daar komt ze. The most you'll ever know is back where you used to go. If growing up up's good, is slow. Where as you watch the hours snow, years may go by. Years may go by. So hold on to your special friend. See, I need something to keep. een eh, vrij applaus voor Jacqueline Grovert. die dit uh, vrij zong on Saturday Afternoons in 1963. Van wie is dat liedje? Dat mag je naar me eh, mailen en je kan het mailadres bereiken via de site van De Nacht Klinkt Anders. En dan ga je eerst naar www.varen.nl. En als je het goede antwoord hebt, dan maak je kans op de Wereld draait door recordings. Een dubbel cd. En krijgt er nog een andere cd bij. De 32e editie van Kinderen voor Kinderen heet zo bijzonder. Nou, ik wil wel van je weten wat je doet met die Kinderen voor Kinderen cd. Dus ga maar eens even gezellig eh, mailen. Jacqueline Govert inderdaad met uh, eh, On Saturday Afternoons. De dag ging anders, eh, zoals gebruikelijk, zo rond dit tijdstip. Ons Frans drietal. Je gaat drie composities horen uit uh, twee uit een ver verleden en één is uh, redelijk recent, Rotte Janois. En dat is een uh, liedje uit een musical, maar ik ga je eerst laten luisteren naar een, een bekende Dimanche à Orly. Gilbert à l'escalier C, bloc 21 J'habite un très chouette appartement Que mon père, si tout marche bien Aura payé en moins de 20 ans On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Dans le soir je retrouve mon lit, j'entends les boïnes chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. Porte numéro 40. empty my de cette Serge Gainsbourg, daar blijft maar materiaal van hem uitkomen. Met name in Frankrijk. Zo is er, eh, en daar stond zelfs eh, vorige week als ik het goed heb... een uh, groot artikel van in de, Volkskrant. Er is een heruitgave van een cd die de begin jaren 70 maakte. Histoire de Melody Nelson. Met op de hoes, op de voorkant, een nou, niet geheel ontblote, maar wel schaars geklede Jane Birkin... die hij toen net had leren kennen. Het is een heel fraai project dat uh, Histoire de Melody Nelson... en die heruitgave bevat dan dat er ook nog een dvd bij is... met eh, een making-of erin. Interessant voor degene die geïnteresseerd is in eh, het Franse chanson... en in het bijzonder dat van uh, Serge Gainsbourg. Je hoorde uit dat Historie de Melody Nelson... L'Hôtel Particulier... Vervolgens hoorde je uit een eh, musical die op dit moment in eh, Frankrijk draait. Die musical heet uh, eh, 1789. Ik heb erop gestudeerd. 1789. <laughs> Het nummer Saïra Mon Amour. En de uitvoering was van uh, Ro Janois. En het is daar een single op dit moment. En voor uit een ver verleden. Je hebt hem herkend. De stem van Gilles Barbicot: Dimanche à Orly. Vanavond op Nederland 1, de allerlaatste aflevering voorlopig inderdaad van eh, Overspel. En Overspel is de dramaserie, de psychologische thriller... waarbij wekelijks zo'n uh, eh, 1 miljoen mensen naar eh, gekeken hebben. Als je alles bij elkaar optelt, de, rechts, de, de eerste uitzending die dan op donderdagavond is. En dan heb je nog de herhaling op zondagavond later ook meer dan 100.000 mensen naar kijken. En dan zijn er nog de talloze tienduizenden, bijna honderdduizenden... die eh, via uitzending gemist kijken naar Overspel. Vanavond de laatste aflevering daarvan. En dat Overspel begint altijd met deze MUZIek Smokey Robinson en de Miracles met Tracks Over My Tears als, tears als eh, begin van Overspel. Nou, dat, er is namelijk een fragmentje dat eh, een van de hoofdrolspelers... dat wordt gedaan door Kees Prins, die dat trouwens fantastisch doet. Eh, die speelt daar namelijk, voor degenen die het niet gezien hebben... Loesje magnaat. en zijn hobby is het draaien van 45 toerenplaatjes. En één keer dan zie je in beeld een oude motown waarop dan eh, Smokey Robinson eh, vandaan komt met zijn Tracks of My Tears. En dat is dan het begin van eh, Overspel. Wat ik al zei, vanavond de laatste aflevering. En naar aanleiding van het succes begint in het voorjaar een nieuwe reeks. Dat wil zeggen, dan beginnen de opnamen van een nieuwe reeks. En in het najaar dan zal de tweede gedeelte van Overspel te zien zijn. Nou, hebben weer iets om naar uit te kijken, ondanks de bezuinigingen. <laughs> er is nog, nog een beetje in de, de varen knip wat dat betreft. Smokey Robinson en de Miracles, oude motor in het jaar, jaren 60. Nog meer muziek uit de jaren 60. En dat heeft dan te maken met de verjaardagskalender... Eh, die ik weer eventjes eh, tevoorschijn heb gehaald. We hebben een kruisje achter zijn naam gezet. Gene Clark, want inmiddels is hij overleden in 1991... maar was wel een van de oprichters van The Birds. A style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk. If your luck runs right, she might see you tonight. Everything in sight. Run by, don't turn back. and look in her eyes. You'll find you're locked in her spell. All the sights and sounds, your senses will be found. And only time will tell how much love can be. Wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. vandaag de dag, maar dan in 1944 werd hij geboren. Gene Clark, een van de mensen die eh, betrokken was bij de oprichting van de Birds in de jaren 60. Heb je seen her face? Ik je nog eens een keer van eh, de groep beluisteren. Maar er staat dus een kruisje achter zijn naam. Niet bij Gordon Lightfoot. Die was vandaag 73. De zanger uit Canada. Carefree Highway. Picking up the pieces of my sweet shattered dream. I wonder how the old folks are tonight. Her name was Anne, and I'll be damned if I recall her face. She left me now, knowing what to do. Carefree highway, let me slip away on you. Carefree highway, you've seen better days, the morning after blue my head down to my shoes. Every highway let me slip away, slip away on you. Turning back the pages to the times I love best I wonder if she'll ever do the same. Now the thing that I call living is just being satisfied with knowing I got no one left to blame. Carefree highway, I got to see you, my old flame. Carefree highway, you've seen better days, the morning after blue head down to my shoes. Every highway, let me slip away, slip away on you. Searching through the fragments of my dream shadowed sleep wonder if the years have closed your mind. I guess it must be wanderlust or trying to get free from the good old faithful feeling we once knew. Carefree highway, let me slip away on you. Carefree highway, you've seen the better days, the morning after blue my head down to my shoes. Every highway, let me slip away, slip away on you. Let me slip away on you. Every highway, I got to see you, my old friend. Every highway better days, the morning after blue, from my head down to my shoe. Carefree highway, me slip away, slip away on you. Uit Canada komt hij en vandaag wordt hij 73 jaar oud. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind was een groot succes van hem. Dit is ook eh, een van de hits. Carefree Highway, Gordon Lightfoot, 73 jaar. Zij wordt vandaag 69 jaar. Ze is vooral op dit moment eh, bekend als publicist. Eh, publiciste, schrijft boeken, columns. Maar in de jaren 60 was ze ook regelmatig op de televisie te zien in Hardy Massa. Annemarie Oster. We zaten 14 mei jongsleden, zo'n 20 jaren in dit vak. En nog maar 13 jaar geleden was dit kostuum een cowboypak. Daarna droeg zij een rieten rokje, dat was de Hawaïaanse tour. Want als één artiest zich moet vernieuwen, dan is het wel de troubadour. in het Midden-Oosten. Wees ons vocaal een nieuwe lijn, waarmee wij zingend konden troosten, zonder ooit Joods geweest te zijn. Wij schreven zelf de meeste teksten, dat waren wij per slot gewend. En het gaat nu eenmaal om het stijltje, geen hond die Israëli's kent. We stonden meestal na de pauze, dan kwamen wij het hardst aan. Zo'n hele zaal vol quasi-smauzen was automatisch voor Dayan. De oorlog duurde maar een weekje en ons succes liep één jaar uit. Maar na die eerste aanslag op dat vliegveld ging het applaus soms overeengefluit. in Kijk, we willen artistiek best pal staan, maar niet ten koste van ons brood. Zoals de zaken er nou voor staan, bloedt ons genre langzaam dood. We gaan een tijdje in retrette, we schaven aan ons repertoire. En met de kans op dubbele recette, zingen we medio volgend jaar. over die kon je vooral horen. En de dame die hier mee hoorde zingen, dat was de stem van Annemarie Oster. Het programma dat in de jaren 60, eind jaren 60 werd uitgezonden door de VARA satirisch programma. En Annemarie Oster is vandaag jarig, 69 jaar wordt ze. Recentelijk verscheen van haar een boek, Een vrouw om achterna te reizen. Dat ging over de relatie die ze had met haar moeder. En je kan haar columns nog steeds lezen in de Volkskrant. Tim Knol die was afgelopen avond te zien op de televisie in Pauw en Witteman. En hij is vrijdagavond ook weer te zien op de televisie. Pavlov, dat is een programma dat eh, een radioversie kent... maar ook een televisieprogramma. En dat wordt morgenavond uitgezonden. his fantasy world. Yes, he's got dreams. Oh, he's hanging on Vanavond om tien voor half tien op Nederland 3... Pavlov met Tim Knol en bekeken wordt waarom hij wel succes heeft. Een eh, wetenschappelijke benadering. Interessant. Ga in ieder geval kijken morgenavond naar Nederland 3 om eh, tien voor half tien. Tim Knol, dit was De Nacht Ging het Anders met Rukoeners Dadelijk het Radio 1-journaal. En je hoort Lara Renzen. solo. Tot volgende week.